4 uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. België voert het Spaanse arrestatiebevel tegen de Catalaanse onafhankelijkheidsleider Puigdemont voorlopig niet uit. Ook de Catalaanse politicus Comín, die net als Puigdemont in België in ballingschap leeft, wordt voorlopig niet opgepakt. De onderzoeksrechter in Brussel heeft het arrestatiebevel tegen de twee opgeschort omdat ze in het Europees parlement zitten. De Europese rechter bepaalde eerder al dat ze daardoor onschendbaar zijn. Spanje wilde de twee berechten voor hun rol bij het illegale onafhankelijkheidsreferendum twee jaar geleden. De Universiteit Maastricht heeft losgeld betaald aan de hackers die de computersystemen van de universiteit hadden platgelegd. Dat meldt het onafhankelijke universiteitsblad Observant op basis van goed ingevoerde bronnen. Het zou gaan om een bedrag van een paar ton. De universiteit wil niets kwijt over het contact met de aanvallers van het netwerk. De computerproblemen in Maastricht begonnen op kerstavond. Het systeem wordt sinds vorige week stukje bij beetje weer opgestart. Bij de Duitse politie hebben zich drie mensen gemeld... die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de brand in een dierentuin... waarbij zeker 30 dieren omkwamen, waaronder veel apen. De verdachten zijn een vrouw en haar twee dochters. Ze hebben verklaard dat ze in de nieuwjaarsdag een wensballon hebben opgelaten... en die heeft volgens onderzoek het apenverblijf... in de dierentuin van Kreeveld in brand gezet. Het drietal zegt veel spijt te hebben. Ze wisten naar eigen zeggen niet dat wensballonnen verboden zijn in Duitsland. Tussen Den Haag Centraal en Voorburg is een trein ontspoord. Volgens ProRail is de oorzaak nog niet duidelijk. Alle 180 reizigers zijn met een andere trein naar een station in de buurt gebracht. Niemand raakte gewond. Tot zeker halverwege de avond rijden er geen treinen tussen Den Haag-Ipenburg en Centraal.